Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij de politie gisteren in Limburg. De politie hoopt aan de hand van de verklaringen meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Zo is nog niet bekend waar de spookrijder de A79 is opgereden. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. De VO-raad ziet weinig in het pleidooi van pvda de Samsom voor meer brede scholengemeenschappen. Als ouders graag categoraal onderwijs willen, bijvoorbeeld aparte gymnasia, dan moet het onderwijs daarin blijven voorzien, vindt de VO-raad. De pva leider denkt dat kinderen op een brede scholengemeenschap makkelijker kunnen overstappen van het ene schooltype naar het andere. De Belastingdienst heeft Dagblad Trouw gevraagd om documenten over te dragen uit de Panama Papers. De krant heeft dit geweigerd met het argument dat ze geen eigenaar is van de documenten. Die zijn van een internationale groep onderzoeksjournalisten. De Panama Papers gaan over belastingontwijking en ontduiking. De Finse omroep wil de informatie ook niet prijsgeven, onder meer om de bronnen van het verhaal te beschermen. Het aantal doden na het instorten van een flat in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is opgelopen naar zeven. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt. Mogelijk liggen er nog veel mensen onder het puin. Gisteren stortte de flat van zes verdiepingen in, mogelijk als gevolg van overstromingen door de zware regenval in Kenia. In Stuttgart zijn 400 demonstranten opgepakt in de buurt van een congres van de rechtspopulistische partij Alternatieve voor Duitsland. Volgens de politie gaat het om gewelddadige linksactivisten met ijzeren staven. De AFD stelt vandaag het landelijke partijprogramma samen. De partij staat bekend om zijn anti-islam standpunten. Het weer vandaag blijft het bewolkt. In het zuidoosten valt er soms wat regen. In de rest van het land kan het vanmiddag een enkele bui vallen. Verder schijnt vooral in het westen de zon. En het wordt ongeveer 11 graden.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 Just you Baby, and me.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM.